Twee uur. Waterwalgemoed met het NWS Journaal. Een eet heeft gepleegd. Ze zei in oktober tegen het congres dat ze als minister van Buitenlandse Zaken... geen staatsgeheimen via haar privé-e-mail verstuurde. Maar de FBI concludeerde vorige week dat ze dat wel heeft gedaan. De kans dat Clinton hiervoor alsnog strafrechtelijk wordt vervolgd is klein... maar de kwestie kan wel haar campagne voor de presidentsverkiezingen beschadigen. Verzekeraar Achmea, het moederbedrijf van Interpolis en Centraal Beheer... verwacht in de rode cijfers terecht te komen... door de zware regen- en hagelbuien van de laatste tijd. Het bedrijf schat het schadebedrag bij zijn klanten op 260 miljoen euro. Een deel kan Achmea nog terugkrijgen van zijn eigen verzekering... maar dan blijft er nog 140 miljoen over. Achmea doet ook veel in zorgverzekeringen en ook daar zijn tegenvallers, zegt het bedrijf... omdat de zorgkosten de laatste maanden flink zijn gestegen. In een rechtbank in de Amerikaanse staat Michigan heeft een gevangene twee gerechtsdeurwaarders doodgeschoten. Een aantal omstanders, onder wie een plaatsvervangend sheriff, raakte gewond. De gevangene wist een wapen van een agent in de rechtbank in St. Joseph te bemachtigen. Hoe is nog onduidelijk. Na zijn actie werd de dader zelf doodgeschoten door agenten. Veel winkels in de buurt van oude V&D-panden hebben een lagere omzet dan voor het faillissement van V&D. Dat zegt winkelonderzoeksbureau Locatus. In de omgeving wordt nog wel gewinkeld, maar de stroom klanten is afgenomen. Van de helft van de 66 voormalige V&D-panden is inmiddels bekend wat de nieuwe bestemming wordt. Elf panden worden winkels van het Canadese warenhuis Hudson's Bay. Het weer in de kustprovincies kan vannacht nog wat regen voorkomen. In het binnenland klaart het op. De temperatuur daalt tot een graad of 14. Overdag opnieuw wisselvallig met zon, stapelwolken en buien met kans op onweer. Het wordt 19 tot 22 graden.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

far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 ritme, van ZFM.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 是也算。